Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in Pakistan zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De bom ontplofte toen een herdenking van een nationalistisch leider net was afgelopen, zegt een ooggetuige. De politie gaat uit van een zelfmoordaanslag. Dat gebeurde in het zuidwesten van Pakistan, niet ver van de grens met Afghanistan. In dat gebied zijn islamitische militanten en opstandelingen actief. In het centrum van Marseille heeft de politie een man doodgeschoten na een steekpartij bij een hotel. De man had vijf mensen verwond met een mes en sloeg daarna op straat om zich heen met een slagwapen. De man was vanmiddag het hotel uitgezet omdat hij zijn rekeningen niet betaalde. Hij kwam daarna terug met wapens, zegt het Franse Openbaar Ministerie.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 De wijnmaker mengde Franse en Spaanse wijnen tot een namaakchampagne... waar hij gas aan toevoegde voor de bubbels. Dat mag niet, omdat champagne een beschermde merknaam is. Met de zwendel zou de man enkele miljoenen euro's hebben verdiend. De man, zijn echtgenote en een bedrijf kregen boetes van in totaal een half miljoen euro.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 ben ik er vanavond weer met heerlijke, relaxte muziek. Mijn naam is Charles Duif. Dit is Tussen App en Vloed. We beginnen met uh, Het nummer heet Winter Ik graag hem op aan eh, Paul Lagerberg, een eh, goede vriend van me. Een eh, vaste fan van de Ruud Janssen Band. Helaas is Paul uh, eergisternacht overleden. na een terminale ziekte van nou ja, enkele weken. Het is heel snel gegaan. Ik was vorige week nog bij hem op bezoek. In het Spaarne gasthuis in, in Hoofddorp. We spraken met elkaar en hij zou naar een hospice gaan. En ik beloofde hem dat ik in de hospice ook hem nog weer op zou zoeken. Dat heeft al niet meer zo mogen zijn. Speciaal dus eh, voor Paul Lagenberg, een Wintersteel van Enya.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 September En dat was natuurlijk onze grote vriend Neil Diamond. Ja, luisteraars, het, eh, het is de maand volgens mij waarin de herfst straks begint. Als ik me niet vergis, rond de 21ste, 21 september gaat het weer los. De bomen verliezen nu al blaadjes door de droogte, maar er komt nu... Eh, eh, vanuit het zuiden komt er regen aan vannacht. En morgen is het ook niet helemaal droog, heb ik begrepen van de weers berichten. Eh, eh, dus eh, de bomen krijgen weer water. En ik hoop dat ze de blaadjes nog een tijdje vasthouden. Want het kan zo mooi zijn in het bos... als je juist die bladeren ziet verkleuren... in prachtige rode en oranje tinten. En dat vindt de groep jammer ook. Tossing and Turning, I Need Your Love. Het allemaal om liefde in het leven. Dat is het belangrijkste wat er is voor ons mens. Dat zijn, de, eh, ik zeg het altijd, de vitamintjes voor ons hart. Liefde. En dan vraagt Roberta Fleck, die vraagt zich af, ja, waar is de love? vertellen luisteraars, waar is de liefde? Nou, ik hoop bij u. En uh, als beloning krijgt u van mij een, eh, een lied speciaal voor u. I've been so many places in my life and time. Song for you. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme.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 There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? now and I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of a truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. no space the time. Met haar broer natuurlijk samen, de Carpenters. Song for You, speciaal een lied eh, wat ik uh, draaide... voor alle luisteraars van Tussen App en Vloed. Een man waar we al jaren, althans dat geldt voor mij... ik moet even voor mezelf spreken... waar ik al jaren niets meer eh, van heb gehoord... is de Italiaan Gino Vanelli. En die kon zo mooi zingen over Felicia... Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh, my Felicia, you're gonna curse your own ways. But now, when teacher. I just can't act you no more. My, my, my, my, Felicia. I got no control of my soul. <laughs> and now knappe man was het. Of is het nog steeds waarschijnlijk. Ik heb hem al jaren niet meer gezien. Hij was eh, volgens mij het laatst dat ik hem zag in De Wereld Draait Door... bij Matthijs van Nieuwkerk trad hij live op. Gino Vanelli. Nou, dit is ook zo'n mooi nummer, luisteraars. Dolly Parton, You Are. Die draai ik speciaal voor mezelf. Dus als u het goed vindt, hoor. U luistert naar Tussen App en Vloed. Met Dolly Parton. Sometimes I try to count the ways and reasons that I love you, but I can never seem to count that far. I love you in a million ways and for a million reasons, but more than this. more than this, I love you just as you are. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are my everything. everything I'd ever hoped to find. That's what you are. Everything I'll ever want for mine is what you are. the reason for my smile. You are the words I speak. Every role I play in life, you play the leading part. Everything I'll ever want or need. is what you are. The only one I'll ever want from mine. That's what you are. You are. What makes me happy? You are my is what you are. Everything I ever want for mine is what you Everything. Nou, misschien is dat ook wel iets wat u tegen uw vriend of uw vriendin kan zeggen.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 Wat heeft die man een hit gehad? Lionel Richie met de eh, Stuck on You. Wet, Wet, Wet, die hebben een hele mooie uitvoering gemaakt, luisteraars, van Love is All Around. yours to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Love is All Around vanavond bij Tussen Apple Vloedluisteraars. luisteraars. Heeft u het gezien, zo'n klein roodborstje in de tuin in de sneeuw? Zwinters, zo'n mooi gezicht. Marvin Wells en Farrer, die zingen daarover. love and sweetness on some far off foreign hill. Hear klein uh, eh, roodbordje. Tiny Robin, gezongen door Marvin Wells en Ferrer. Henry Marvin, solo is van de Shadows van vroeger. De begeleidingsgroep natuurlijk van Cliff Richards. En Bruce Wells eh, zat daar ook in. Ik meen dat hij de bassist was in die tijd. Dit is ook een mooie. No matter what. Boys dan. Dames, er komen een paar boys de kamer binnenwandelen. Zet maar een bakje koffie voor ze, no matter what ze ook eh, van plan zijn.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 Met heldere ogen kijkt het haasje de autolampen tegemoet. ja, dan loopt het toch fout af met het haasje. Dan is hij het haasje. een prachtige stem. Art Garfunkel was dat met Bright Eyes. Michael Jackson met een, eh, met een ballad. One day in your life. Daar zal je allemaal denken. You think about me. You remember me. Is the love of your life. One day klein beetje weemoedig van eigenlijk, hè? One day in your life. Als je het uit hebt gemaakt met je vriendje of met je vriendinnetje... en je hebt er achteraf toch spijt van... dan komt er een dag in het leven dat je bij jezelf zegt... was ik maar bij haar terug of was ik maar bij hem terug... Dit is Lady Gaga, die gaat het oppervlakkig bekijken. Want shallow betekent oppervlakkig. Dit is dus ook eh, Bradley Cooper die helpt in dit nummer. Komt allemaal uit de film Star is Born. Is there something else you searching for? I'll In all the good times I find myself longing for change. Star is Born waren dit Lady Gaga en Bradley. Bradley, Bradley, Bradley, Bradley, Bradley. Uh, nou, met, al zijn achternaam, Bradley Cooper natuurlijk. Niet Tommy Cooper, maar Bradley Cooper. Zo was het, luisteraars. Ik kijk op mijn klok. Ja, we gaan heel hard. We gaan alweer naar het nieuws van 11 uur. Maar ik ben nog een vol uur bij u terug straks... met nog meer mooie muziek bij Tussen App en Vloed. Ik ga eruit met een prachtig werkje van eh, niemand minder dan Enya.